Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Facebook kondigt maatregelen aan om jonge gebruikers te beschermen. Het bedrijf wil functies inbouwen om kinderen te waarschuwen als ze naar schadelijke content kijken. Ook komt er een pauzemelding op Instagram. Experts denken dat de maatregelen niet zullen helpen. De maatregelen komen na beschuldigingen van een oud-medewerker van Facebook. Die verklaarde dat het bedrijf uit eigen onderzoek weet dat Instagram schadelijk kan zijn voor tieners. In de Amerikaanse staat Georgia is een politieagent doodgeschoten tijdens zijn eerste dienst. De man van 26 was bezig met een ronde toen hij onder vuur werd genomen. Het is niet bekend waarom dit gebeurde. Er werd een klopjacht op touw gezet om de verdachte op te pakken, maar dit lukte niet. Een dag later werd de verdachte, een man van 43, alsnog opgepakt voor de schietpartij. Topturnsters die jarenlang slachtoffer waren van grensoverschrijdend gedrag... moeten elk 5000 euro tegemoetkoming krijgen. Dat adviseert een commissie die namens sportkoepel NOC-NSF onderzocht... wat een geschikte compensatieregeling zou zijn. Morgen wordt het advies officieel gepresenteerd. De verwachting is dat NOC-NSF en de Turnbond de voorgestelde tegemoetkoming overnemen. Het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk neemt tot morgenochtend 8 uur geen patiënten op vanwege een ICT-storing. Het ziekenhuis was gisteravond een paar uur lang telefonisch en digitaal onbereikbaar. De grootste problemen lijken inmiddels opgelost, maar voor de zekerheid is er vannacht een opnamestop. stop. En Frankrijk mag zich de tweede winnaar van de Nations League noemen. Het Franse elftal, dat ook wereldkampioen is... won de finale in Milaan gisteravond met 2-1 van Spanje. In de wedstrijd om de nummer 3 en 4 in de Nations League... won Italië eerder op de dag in Turijn met 2-1 van België.